Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Gezinnen met een kind met een ernstige beperking moeten beter worden ondersteund. Dat vindt minister De Jonge van Volksgezondheid. Om te testen welke ondersteuning het beste werkt, begint de minister een proef. 450 gezinnen worden gekoppeld aan een hulpverlener... die helpt met bijvoorbeeld het regelen van zorg en met ingewikkeld papierwerk. Ouders houden daardoor meer tijd over. De proef komt voort uit gesprekken met ouders... die aangeven dat ze zich vaak alleen voelen staan... en een dagtaak hebben aan alle administratie. Daarnaast is er ook nog de 24-uurszorg die hun kind nodig heeft. Studenten van de Technische Universiteit in Delft... hebben in Zuid-Afrika een race voor zonneauto's gewonnen. Negen teams moesten in acht dagen zoveel mogelijk kilometers rijden op zonne-energie. En dat was best lastig, want ze moesten niet alleen over de snelweg... maar ook door de bergen en over modderige paadjes in Zuid-Afrika. Het lukte de studenten om 4000 kilometer te rijden. En daarmee waren ze de beste. De nummer 2 reed 100 kilometer minder. Zeker 27 mensen zijn in Iran omgekomen... na het drinken van illegaal gestookte alcohol. Dat hebben de Iraanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 300 mensen zijn vergiftigd, bijna 180 liggen in het ziekenhuis. Het zou gaan om een van de ernstigste incidenten met illegale alcohol in Iran. Het nuttigen van alcohol is daar streng verboden... maar ondanks het verbod en scherpe politiecontroles... is illegaal gestookte alcohol toch in eh, Iran ruim verkrijgbaar. De Spanjaard Alejandro Valverde heeft in Innsbruck de wereldtitel op de weg veroverd. Op het parcours met negen beklimmingen troefde hij in de sprint... de Fransman Romain Bardet en de Canadees Michael Woods af. Tom Dumoulin sloot pas op twee kilometer van de finish... bij de drie koplopers aan. Hij eindigde als vierde. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en valt er een bui.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 We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the waste. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, I'm concealed as fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way i made a little sleazy but seven o'clock to the kids. Well, that's the way it is. making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can not a brother get a little peace? There's war on the streets and a war in the Middle East. Still a war on poverty. They got a war on drugs so the police can bother me.